Hey, goeiemorgen, kom er maar bij. Dit zijn de mooiste momenten voor jou en voor mij. Ik hoor de vogels al zachtjes fluiten. Ga met me mee, want dan gaan we naar buiten. Dit is zo'n dag om niet te zeuren. Laat het maar komen, dan gaat het gebeuren. Want om te zijn is niet. eu não het avond, fijn op het bankje. En dan nemen we samen een drankje. En dan sluit ik.